Drie uur. Waterwalgemoed bij het nws Journaal. Ontslagen na een intern onderzoek naar de bedrijfscultuur. Meerdere werknemers klaagden over de werksfeer bij Uber. En inmiddels vertrokken vrouwelijke medewerker... zei dat ze door haar manager was geïntimideerd... en dat personeelszaken er niks aan wilden doen. Andere werknemers klaagden dat Uber alleen maar denkt aan groei en prestatie. De taxidienst ligt onder meer redenen onder vuur. Zo is Uber door Google voor de rechter gesleept... voor diefstal van techniek over zelfrijdende auto's. Jonge basisschoolleraren gaan staken voor meer loon en een lagere werkdruk. De belangengroep PO in actie kondigde in tv-programma Jinek aan... dat de schoolduren op 27 juni het eerste uur dicht blijven... om actie te voeren in Den Haag. Ouders kunnen de actie steunen door een petitie te tekenen. De komende acht jaar dreigt er een tekort van 10.000 leraren in het basisonderwijs. Er zijn opnieuw mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met een van de twee recente Britse aanslagen. Op de Londense luchthaven Heathrow werd een man van 38 gearresteerd voor mogelijke betrokkenheid bij de aanslag in Manchester. De politie zegt dat de luchthaven zelf niet in gevaar is geweest. In Ierland werden twee Marokkanen gearresteerd voor de aanslag op en bij de London Bridge. Nederlandse jongeren gebruiken vergeleken met de rest van Europa veel drugs. In 2015 gebruikte bijna 7% van de Nederlandse jongeren wel eens ecstasy. Dat is bijna vier keer zoveel als het Europees gemiddelde. In Nederland wordt relatief veel gebruikt vanwege de vele dancefeesten waar drugs populair zijn. Het gebruik verschuift ook naar de rest van het uitgaansleven, zoals het café. Het weer nog. Vannacht is het wisselend bewolkt en vallen er vooral in het noordwesten nog een paar buien.